Michel Koenen met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Londen voor de Britse dodenherdenking. Ze herdenken samen met de Britse koninklijke familie de doden die zijn gevallen in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Over twee uur wordt bij het oorlogsmonument in Whitehall twee minuten stilte gehouden. Daarna leggen de Britse koningin Elizabeth en Willem-Alexander en Maxima een krans. Het koningspaar is in Londen om de Britten te bedanken voor hun aandeel in de bevrijding van Nederland. In de hoofdstad van Burundi zijn in een bar zeven mensen doodgeschoten. Vorige week werden al dertien mensen vermoord, onder wie de zoon van een bekende tegenstander van de president. Een gevreesd wordt voor een geweldsuitbarsting in het Midden-Afrikaanse land... dat een geschiedenis heeft van etnisch geweld tussen Hutus en Tutsis. Het geweld begon nadat de Hutu-president bekendmaakte dat hij een derde termijn wil. In april mislukte een staatsgreep tegen hem. In het centrum van Zwolle is vannacht een man neergeschoten. Hij ligt in het ziekenhuis en is volgens de politie buiten levensgevaar. De man was op de Oude Vismarkt toen iemand het vuur opende. Een verdachte is later opgepakt. Op Schiphol zijn gisteravond Nederlandse vakantiegangers uit Egypte geland. Passagiers van Corendon hadden geen ruim bagage bij zich. Passagiers van Thomas Cook mochten hun bagage wel meenemen. De koffers waren in Egypte gecontroleerd door speciaal ingevlogen Nederlands veiligheidspersoneel. En de gitaar van John Lennon heeft op een veiling in Los Angeles 2,4 miljoen dollar opgeleverd. Een record voor een gitaar, zeggen kenners. Lennon kocht de Gibson in 1962. De gitaar is onder meer te horen op de Beatles-hits Love Me Do en She Loves You. Het weer bewolkt, maar soms schijnt ook de zon. Het blijft droog en wordt maximaal 15 graden. In de avond neemt de bewolking toe en kan wat regen vallen. Morgen is het wisselvallig en waait het stevig. Dit... ZFM, verkeersupdate.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 Bent u met mij gewend? Ik ga niet meteen eh, vol erin, zoals dat heet. En dit heet eh, met recht Jazz Lounge. sfeertje. Dat doen we met de, de jazz fusion gitarist El Di Miola. Hij eh, groeide op in New Jersey in Amerika en eh, hij woont daar ook. En speelde met tal van eh, bekende formaties zoals Chicoria. En dit is zijn versie, zijn prachtige versie. En u kunt nog eventjes lekker nagenieten. Somewhere over the rainbow. El Di Miola. erfelijke nummer zou ik bijna willen zeggen. Somewhere Over the Rainbow. Dit keer wel heel mooi eh, vertolkt door de eh, eh, fusion-gitarist. Want dat is hij. dan heb ik het natuurlijk over LD Miola. Maakte deel uit van tal van hele beroemde Amerikaanse groepen. I Keep You Beside Me wordt prachtig op Hammond vertolkt door Rob Mostert en zijn band. is dan voor de liefhebbers van een lekker stukje Hammond muziek. Can you see Group. Hem met muziek en eh, wie de vocalist is, luisteraars. Ik moet eh, het antwoord schuldig blijven, want eh, ja, dat verraadt de informatie helaas niet. Maar ik weet wel dat Rob Mostert en zijn groep heerlijke, zwingende Hammond muziek spelen. Ik weet nog, ik heb een hoop met die Hammond kasten lopen sjouwen vroeger... want ook mijn collega Ruud Jansen maakte gebruik van zo'n apparaat. Met zo'n zo'n Leslie-box erbij, met zo'n roterende speaker erin. En die dingen waren gewoon niet te tillen. En eh, dan ging we aan optreden. Nou, dan was je al helemaal gebroken als je aankwam. Uh, je had de spullen opgesteld, want zo zwaar woog dat allemaal.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 zei het al, Oscar Peterson samen met eh, zijn compaan Lester Young was dat. There will never be another you. We gaan eh, genieten van eh, Matt Dusk. En hij lijkt een beetje op Michael Bublé, maar het is hem niet.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 Cause there'll be no new romance for me. It's foolish to stop. Cause that old feeling is still in my heart. let you dance by. I feel the thrill. in my heart that old feeling in my heart Ja, Groener met Dusk was dat en eh, hij zou eigenlijk in Nederland moeten schitteren als grote ster, maar ja zolang er nog Nick en Simon zijn?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 Ja, de hoogste temperatuur gemeten sinds het begin van de metingen. Begin van 1900 begonnen ze te meten. En eh, ze hebben eh, niet zo'n warme eh, novemberdag gemeten. nou, u zit er waarschijnlijk thuis ook nog warmpjes bij. Want u bent misschien net een beetje uit. Zit lekker op de bank met een warme kop koffie. Misschien wel een stukje appeltaart erbij. Ook, ook nooit weg natuurlijk. En dan ga ik u tracteren op lekkere boogie boogie. Want eh, er zijn ook liefhebbers van. En eh, dat weet ik.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 Daar heeft u zojuist van kunnen genieten. Rob Hoeken natuurlijk, met de boogie woogie stamp. Ja, eh, we gaan eventjes naar eh, muzikanten van eigen bodem. Dan heb ik het over Louis van Dijk piano en eh, Piet Noordijk eh, saxofoon en eh, natuurlijk en Burton.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 Nou, dat ben ik even kwijt. In ieder geval fenomenale Nederlandse muzikanten. En Burton overleden 26 jaar geleden alweer. En dit was haar mooie versie van, van Sunny. We gaan even de Third for, uh, eh, Force erbij halen. En dan doen we onze ogen dicht. En wat zien we dan behind closed eyes? Ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. Behind closed eyes. luisteren naar het eh, orkest van eh, Henry Mancini. En dat doen we met de Pink Panther. bracht ik zomaar op de zondagochtend Inspector Cliseux bij u de kamer in. Eh, het orkest van Henry Mancini met het eh, thema uit The Pink Panther. Sabine Stark, zij is een, grote fan van eh, onder meer Bill Withers. En dat heeft ze niet onder stoelen of banken gestoken. Want ze heeft een mooie album opgenomen met allemaal nummers van eh, Bill Withers. Lean On Me, zo heet het eh, album. En daaraan gekoppeld is de Songs of Bill Withers. Kissing My Love. Something in my head. my When I'm kissing my thigh, I feel the blood pumping in my veins. Ozzy haar liefde kussen. Kissing My Love, bekend van Bill Withers. Grandioos vertolkt door Sabina Stark. Allemaal op zondagochtend 8 november 2015 bij ZFM Ja, zo is het maar net, luisteraars. En eh, we gaan even terug naar de legendarische Noordzee Jazz eh, concerten. En dat zijn er nogal wat geweest. Eh, vroeger natuurlijk in Den Haag, maar tegenwoordig in Rotterdam. Eh, we gaan maar eens even genieten van Benjamin Herman met Streetwalker, eh, Streetwalker zo moet ik het zeggen. Mm-hmm. sluit ik ook het eerste uur af, luisteraars.